Waterwalgemoed met het nws Journaal. In Wageningen is op middernacht van bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Er zijn vandaag ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fedde Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. Noord-Korea heeft de klok een half uur naar voren gezet... en loopt nu weer gelijk met Zuid-Korea. De aanpassing werd al aangekondigd na de top tussen leider Kim Jong-un... en de Zuid-Koreaanse president Moon. Noord-Korea voerde in 2015 een eigen tijd in... toen het land steeds meer onder vuur kwam te liggen vanwege zijn kernwapenplannen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een datum en locatie zijn... voor zijn ontmoeting met Kim Jong-un. Details gaf hij niet... Zuid-Koreaanse president Moon komt 22 mei naar Washington om de komende top te bespreken. Bij nieuwe confrontaties tussen Palestijnse betogers en het Israëlische leger zijn volgens de autoriteiten in Gaza meer dan 400 Palestijnen gewond geraakt. Een deel van hen zou schotwonden hebben, anderen hadden traangas ingeademd. Zo'n 7000 Palestijnen hadden zich volgens het Israëlische leger aan de grens verzameld. Ze gooiden met stenen en rolden brandende autobanden naar het hek dat op de grens staat. Het leger gebruikte onder meer traangas om de demonstranten te verjagen. Op de Londense luchthaven Heathrow heeft de douane 50 krokodillen onderschept. De reptielen van zo'n halve meter lang kwamen mee met een vlucht uit Maleisië. Ze zaten met z'n tienen in dozen gepropt, waar er eigenlijk maar vier in konden. Er wordt naar een onderkomen voor de dieren gezocht. Het weer, het is helder. De temperatuur daalt naar 8 tot 3 graden. Lokaal kan aan de grond wat vries vorst ontstaan en kan er ook wat mist voorkomen.